Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Geen betaald voetbal komend seizoen voor Vitesse. Althans, daar lijkt het nu op. De KNVB heeft de proflicentie ingetrokken... omdat de club uit Arnhem de begroting niet rondkrijgt. Die beslissing komt niet als een verrassing. De club kreeg van de KNVB al uitstel om een goede begroting in te dienen... zegt onze Vitesse-volger Sander. Maar dat is allemaal eh, niet gelukt in de afgelopen weken, maanden... Dus het is eh, meer dan logisch dat eh, eh, de licentiecommissie van de KVB nu zegt: we willen ook een keer duidelijkheid scheppen. het is nu voorlopig over voor Vitesse. Vitesse gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de KNVB. De politie krijgt steeds meer meldingen over nepagenten. Criminelen die zich voordoen als agent om mensen op te lichten. Deze vrouw moest een lijstje maken van waardevolle spullen in haar woning... En dat zogenaamd doorgeven aan de politie... omdat er in de buurt veel werd ingebroken. Maar dat telefoontje kwam van een nepagent. En dan zo'n enorme schrik dus dat je dan denkt van... ja, het zal wel kloppen. Het heeft heel veel met me gedaan. Het is ehm, een stukje in het vertrouwen eh, in de mens heeft me weggenomen. Je bent heel argwanend en oplettend. Haar zoon had het op tijd door en waarschuwde de echte politie. Die zegt dat agenten nooit waardevolle spullen bij mensen thuis komen ophalen vanavond om 6 uur speelt het Nederlands elftal tegen Oostenrijk in Berlijn. Nederland is al zeker van een plek in de achtste finales. Maar de vraag is of Nederland eerste, tweede of derde wordt. Als je eerste wordt ontloopt Oranje de sterkste tegenstanders. Maar er zijn wel wat haken en ogen, zegt verslaggever Thierry Boon wordt Oranje tweede in de groep... dan komt Oranje dus aan die zware kant van het schema. En wordt Oranje derde, dan is de kans 1 op 3... dat Oranje in die zware kant komt. Dus ja, dan kan het zomaar zijn dat je beter derde kunt worden dan tweede. Volgt u het nog? Er is wel een dikke, vette winstwaarschuwing. Want op het vorige EK bijvoorbeeld dacht Oranje ook de makkelijkere route te hebben. En jawel, toen verloor het meteen bij de eerste de beste knock van Tsjechië. Sommige kenners zeggen dat Nederland dus beter kan verliezen vanavond. Daar wil bondscoach Ronald Koeman niks van weten. Hij gaat vol voor de winst. En het weer nog een prima zomerdag met veel zon. Vanmiddag zijn er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft wel droog bij 23 tot 29 graden.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 what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise have a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking lot. why your power of love, you just hypnotize. I just love the magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell.